Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Binnen het partijbestuur van de PvdA is veel kritiek op het optreden van scheidend partijvoorzitter Ploemen. De top van de partij hield vanavond telefonisch overleg over de uitlatingen van Ploemen aan het adres van partijleider Job Cohen. Die noemde ze in een interview te weinig zichtbaar. Ook is hij volgens haar niet automatisch de volgende lijsttrekker. Leden van het partijbestuur delen de kritiek van Ploemen, maar vinden dat ze dat nooit zo naar buiten had mogen brengen. Ook hen zou tijdens het telefonisch overleg zijn ongenoegen daarover hebben geuit. Afgesproken is dat er de komende dagen zal worden gekeken of de verstoorde verhoudingen nog kunnen worden hersteld. Ploemen kondigde gisteren aan dat in januari vervroegd zal aftreden als partijvoorzitter. Een kolonel van het Syrische leger is gedeserteerd en uitgeweken naar Turkije. Hij is de hoogste militair die het land is ontvlucht. De Syrische kolonel zit vermoedelijk in het zuidoosten van Turkije, waar al zo'n 7000 Syriërs naartoe gevlucht zijn. De Turkse premier Erdogan zei na een bezoek aan het gebied dat hij sancties zal instellen tegen Syrië. Ook gaat het leger in het zuidoosten van Turkije een negendaagse oefening houden. Syrië is al maanden in de greep van massale protesten tegen president Assad. De Syrische regering zegt dat de protesten het werk zijn van terroristen. Het boek Dissus van Simon van der Geest is bekroond met de Gouden Griffel voor het mooiste kinderboek van 2011 schrijver ontving de prijs tijdens het kinderboekenbal, de traditionele opening van de kinderboekenweek. Indissus vermengt Van der Geest het verhaal van de Griekse held Odysseus met zijn eigen jeugd in een klein dorp. De jury roemt het boek met virtuoze taalgebruik en noemt het een klassiek verhaal in een gedurfd nieuw jasje van goede snit. De kinderboekenweek duurt tot en met volgende week zaterdag. Het thema is superhelden het weer vanavond overwegend bewolkt en minima vannacht rond 12 graden. Morgen bewolkt en kans op wat regen. Later op de dag vanuit het westen zon. Middagtemperatuur ongeveer 19 graden.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 you imagine anything dumber? Why did I have to succumb to that number? Ah, I'm the cucaracha who just went blah and gave up swinging hot cha Finer, but it turned out a Cuban Frankensteiner. van Harry Perry. Dat was een zeer populaire band in de oorlog 1940-41.